Door het geweld dat vorige week oplaaide zijn inmiddels 120.000 Syriërs op de vlucht geslagen richting de Turkse grens, zegt een Turkse humanitaire organisatie. Hulpverleners zeggen ook dat Russische en Syrische gevechtsvliegtuigen burgerconvooien beschieten. Moskou en Damascus ontkennen dat en zeggen dat ze het gemunt hebben op rebellen. Op het Indonesische eiland Sumatra is een bus met tientallen passagiers in een ravijn gestort. Volgens de politie zijn zeker 24 mensen om het leven gekomen en 13 anderen gewond geraakt. Indonesische media melden dat de bus 150 meter naar beneden is gevallen en daarna in een rivier is terechtgekomen. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend. In Spijkenisse is een man doodgestoken. Agenten waren rond middernacht afgekomen op een melding dat er gevochten werd. Op straat troffen ze een gewonde man aan die kort daarna overleed. Het slachtoffer is 44 jaar en komt uit Rozenburg. De politie heeft nog niemand opgepakt... en over de toedracht van de vechtpartij is nog niets bekend. In Den Bosch zijn twee mannen zwaar gewond geraakt bij een vuurwerkincident. Het ongeluk gebeurde gisteravond laat op een trapveldje. De twee zouden daarbij het afsteken van vuurwerk gewond zijn geraakt in hun gezicht. De slachtoffers zijn met ambulances naar het oogziekenhuis in Rotterdam gebracht. Het Britse Koningshuis heeft delen van de kersttoespraak vrijgegeven. In de speech die op eerste kerstdag wordt uitgezonden... spreekt koningin Elisabeth van een moeilijk jaar... voor zowel Groot-Brittannië als de koninklijke familie. Volgens Britse media refereert ze dan waarschijnlijk aan de moeizame brexit... en aan de ophef rond prins Andrew. Het weer bewolkt een periode met regen. Vanavond vanuit het westen vaker droog.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 Ja, dat kan allemaal hier bij eh, ZFM. Het is uh, eh, 4 over 8 en eh, het is nog 131 dagen tot de Grand van Zandvoort. Altijd leuk om te weten, altijd leuk dat je denkt van nou, nog 131 dagen. En het is vandaag 23 december. De 357ste dag in de Gregoriaanse kalender, dames en heren. Ja, denk daar niet licht over. En eh, in 19, of 18, 1888 sneed eh, Vincent van Gogh een deel van zijn oor af op deze dag. Bijna kerst, ik denk, nou, toch niks te eten. Versnoep een laatste oortje maar. De leukste muziek hierbij hier bij hem in de morgen. En hier is Smith and Burrows. Ja, mij maar maar even mee, jongens. When the Thames froze.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 Lied. hier bij ZFM. Het was Smith and Burroughs uit Engeland ongetwijfeld, want anders zing je niet over de Theems, hè? <laughs> Goedemorgen Zandvoort. Lekker wakker, tien over En hier zijn de Doobie Brothers en Listen to the Music. Nou, een betere, een, een, beter, een beter idee heb ik zelf ook niet, dus luister maar mee. Eh, Doobie Brother. Loogman. Bij ZFM in de morgen. Goedemorgen, Zandvoort. Eh, het leukste begin van het jaar is natuurlijk weer in Zandvoort bij de nieuwjaarsduik op 1 januari. Ga daar naartoe. Oh. To be no slave. Ach, rustig, kruidje. I don't want you to work all day. to you. love to you. Althans, I just wanna make love to you. En dat James was dat bij eh, ZFM. Goedemorgen allemaal. Het is eh, het eind van het jaar, En, eh, ja, je weet het. Eind van het jaar is het altijd gezellig en leuk in Zandvoort. En we hebben natuurlijk ook de schaatsbaan, dames en heren. Niet te vergeten. Ga daar eens een keer gezellig kijken, want het is zo leuk. Echt waar. Dus wat dat betreft, er is genoeg te doen in Zandvoort.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 De gezellige tijd aan het Jawel. eind van het jaar. Dat zeg ik. ZFM oh. brengt een vrolijk kerstfeest bij je thuis. Dat is fijn. Dat is fijn. Hè? Zeg nou zo. Let it snow. Nou, het gaat niet sneeuwen, het gaat regenen.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 Ella Fitzgerald en eh, natuurlijk als ze een beetje zingen, zegt goedemorgen. Let it snow. Ja, helaas zit er niet in. Het wordt nat vandaag en regen en narigheid. Eh, dus doe je pet op en je paraplu meenemen. Komt het helemaal weer goed. Hier is Dua Lipa. En don't start now. Morgen Zandvoort. ZFM. De hele dag. De leukste kerstmuziek. En wat wil je nog meer? show Alipa was dat. Een show-up bij eh, ZFM. Hier in de morgen. Bijna half negen. En ken deze nog? Uit de 80 jaren. The Christians. Harvest of the World. Goedemorgen Zandvoort, Harvest for the World. Het waren de Christians uit Engeland. En eh, vanavond is het zover. Bij het Wapen van Zandvoort op het Gasthuisplein. De traditionele kerstsamenzang. Dames en heren, het is zo gezellig. Maar niet alleen de oude liedjes worden gezongen zoals Gloria in Excelsis Deo... en het eh, klassieke stille Heilige Nacht... maar ook eigen tegen liedje, eigen, tijd, eigen tijdse liedjes. <laughs> Zoals Santa Claus is Coming to Town en Mary's Boy Child. En de uitvoering van Nikke Simon en Winterwonderland. En uh, nog veel meer leuke liedjes. Kom allen tezamen. Altijd leuk. Maybe I'm imagining the things they say about me. Maybe there is really Parsons Project bij ZFM. en is somebody out there.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 Ik hoor echt de horen op de hak en voel me even doorgestemd. Maar ik heb best wat zintjes en ik gun haar zoveel meer. Ik pak dit telefoon en vroeg haar nog een uur. Hé, ga je mee? Ga je mee?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 En nou ja, wat, wat, wat kunnen we allemaal doen? We kunnen naar de schaatsbaan. En ja, de schaatsbaan is tot na 1 januari nog open. En kun je heerlijk schaatsen met de kinderen. Altijd gezellig, leuke muziek. En dat uh, willen wij eigenlijk.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 24 december 2019. Nog even. Nog een weekje. Dan zitten we in 2020. prachtig jaar gaat dat worden. De allergrootste kerst Ja. Hoor je op ZFM. Ah, dat was het. ZFM. <laughs> we pakken de sleden bij, dames en heren. Want hier is nogmaals Ella Fitzgerald. Uit mijn bek niet uit. Ella Fitzgerald. En de Sleigh Ride. Maar dit is de Latin Project remix. We doen allemaal niet zomaar uh, uitzenden. Gewoon de allersport... Uh, eh, Just hear song of a Playwright. Letting Project Remix. Nou, dan weet je het wel. De beste muziek hier bij ZFM. De sfeervolste muziek met kerst. En nog even, nog een dag of acht, dan is het nieuwjaar. En op 1 januari om 4 uur altijd live van Kessel. Club Nautiek. Altijd zo gezellig. Kom eens langs, kom eens langs. Gratis entree. Hier zijn de Pretenders en Back on the King Gang bij ZFM. I found a picture of you. Oh, what hijacked my world at night. To a place in the past we've been cast out of. Oh, now we're back in the fight. We're back on the train. circumstance beyond our control. Oh, the phone, TV, and the news of the world. Got in the house like a pigeon from hell. Oh, through sand in our eyes and descended like flies. Put us back on the train. Eh, Back on the Chain Gang, The Pretenders met Chrissy Hyde uit Amerika. En de rest komen uit Engeland. Altijd leuk. Goedemorgen Zandvoort. Leuk deuntje erachter. We kunnen weer kijken wat het weer gaat worden. Hey Google, wat wordt het weer vandaag? Vandaag is er zware regenval in Zandvoort met een maximum van 9 graden en een minimum van 7. Op dit moment is het 7 met regen. Ja, dat klopt. <laughs> Niks aan geloven.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 Geniet ervan. Wens jullie allemaal fijne dagen.